en dan zo'n 8 graden. Dit was het echt. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit Bakker van de ANWB. Er staan files op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam tussen Westpoort en de A10 2 kilometer. En op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt plein 2 kilometer.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 Waterwalgemoed bij het NOS Journaal. De VVD-fractievoorzitter van Stichtse Vecht is voor de tweede keer in een week tijd in opspraak. Vorige week werd ze aangehouden omdat ze haar ambtsgeheim zou hebben geschonden... in de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester. En nu begint het Openbaar Ministerie nog een onderzoek tegen de VVD-politica. Volgens het AD omdat ze zich schuldig heeft gemaakt aan fraude en hennepteelt. Het OM wil niet zeggen waar de vrouw van wordt verdacht. Minister Bussemaker van Onderwijs praat vanmiddag op haar ministerie... met een aantal actievoerende universiteitsstudenten uit Amsterdam. Die uitnodiging was al verstuurd... voordat de studenten gisteravond het Maagdenhuis bezetten. Bussemaker wil van de actievoerders weten wat ze willen bereiken. De studenten eisen meer democratie op de Universiteit van Amsterdam. Ze hebben ook anderhalve week het Bungehuis bezet. Dat universiteitsgebouw werd dinsdag ontruimd. Het bestuur van de universiteit vindt dat de instelling wel democratisch is. De werkloosheid is afgelopen maand iets gestegen ten opzichte van december. Het aantal werklozen is met 2000 opgelopen tot 645.000 in totaal. De stijging komt doordat de afgelopen maanden meer mensen op zoek zijn gegaan naar werk en niet iedereen meteen een baan vindt. Van de Nederlandse beroepsbevolking is nu 7,2% werkloos. Dat is een stuk minder dan het Europees gemiddelde. De Republikeinen in het Amerikaanse congres dreigen de burgemeester van Washington met een celstraf. In de Amerikaanse hoofdstad zijn vanaf vandaag kleine hoeveelheden wiet voor eigen gebruik toegestaan. Verkoop en roken in het openbaar blijven wel verboden. Washington valt als regeringszetel rechtstreeks onder het gezag van het congres... dat juist een wet aannam die legalisering van wiet in de stad verbiedt. Volgens de Republikeinen overtreedt de burgemeester de wet en kan ze daar zelfstraf voor krijgen. Het weer vanuit het westen regen of motregen, vrij veel wind en het is 8